Dat maakt nieuwsuur op uit gesprekken met PVV'ers en ex-partijleden, onder wie Hero Brinkman. Wilders ontkende voordat de film verscheen in felle bewoordingen dat hij zoiets wilde doen. Hij noemde minister Heers Balin een leugenaar, omdat hij naar buiten had gebracht dat de PVV-voorman het verscheuren in een overleg had aangekondigd. Koning Willem-Alexander en minister van Buitenlandse Zaken Timmermans zijn dinsdag in Johannesburg bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela. De herdenking wordt gehouden in een stadion. De koning wil woensdag ook naar het Uniegebouw, de regeringszetel in Pretoria, waar Mandela ligt opgebaard. Wie er zondag namens Nederland naar de begrafenis gaat, is nog niet bekendgemaakt. De Afrikaanse Unie breidt zijn troepenmacht in de Centraal-Afrikaanse Republiek uit. Eerder vandaag kwam Frankrijk met eenzelfde aankondiging. De militairen moeten proberen de rust tussen moslims en christenen te herstellen. Volgens de laatste tellingen van het Rode Kruis zijn in de hoofdstad Bangui de afgelopen drie dagen bijna 400 doden gevallen. Een op de vier passagierstreinen in Nederland vertrekt met een vertraging van één minuut of meer, zegt RTL Nieuws op basis van een analyse van 5 miljoen vertrektijden op 80 stations in Nederland tussen maart en december. Op die stations rijden treinen van verschillende vervoersbedrijven. De NS laat weten niet naar vertraging bij vertrek te kijken, omdat veel treinen die vertraging weer inlopen. In de eredivisie heeft Vitesse in Eindhoven met 6-2 gewonnen van PSV. De ploeg uit Arnhem blijft daardoor koploper. SC Twente boekt in Alkmaar een 2-1 overwinning op AZ. Ajax heeft thuis met 4-0 van NAC gewonnen. RKC Waalwijk speelde gelijk tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 2-2. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot 5 graden. De wind is stevig aan zeekracht 6 of 7.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 One, and it comes a two to the three and four, then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the three and four, then I drop the beat I have in store. One, and it comes a two to the to the three and one. And it to two to three and one. And it comes to one. And Any comes to one. And it comes to to